Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vorig jaar hebben veel meer mensen extra afgelost op hun studieschuld. 230.000 oud-studenten hebben vorig jaar meer terugbetaald dan ze normaal doen. Dat is 22% meer dan het jaar daarvoor, zegt mijn economiecollega Ruben Eg. Bijna 1 op de 3 studenten loste vorig jaar meer af. Gemiddeld 3100 euro per persoon. Waarom dat is, dat weet Duo niet, maar er verandert wel wat. Vanaf 1 januari is namelijk de rente op de studieschuld verhoogd. Dus wie vorig jaar wat meer afloste, is nu gewoon voordeliger uit. 44 supporters van FC Twente hebben een landelijk stadionverbod gekregen van de KVB... voor de rellen rond de thuiswedstrijd tegen het Zweedse Hammarby. Ze lokten geweld uit en waren zelf ook gewelddadig. Het kortste stadionverbod dat is uitgedeeld is 9 maanden. Het langste is meer dan een jaar. Een Russische politicus die het op wilde nemen tegen Poetin in de presidentsverkiezingen mag niet meedoen. Boris Nadezhdin moest 100.000 handtekeningen verzamelen. En dat is gelukt, maar volgens de kiescommissie is er van alles mis met die handtekeningen. Vertelt onze correspondent Geert Groot-Koertkamp. Er zouden problemen zijn met eh, handschriften die hetzelfde zijn, eh, adressen die niet kloppen. En zelfs elf mensen die op die lijst zouden staan van 105.000 handtekeningen die al zouden zijn eh, overleden. Ja, en daarom wordt hij uitgesloten van de verkiezingen. Nadezhdin geeft nog niet op. Hij gaat nog in hoger beroep. Ja, in het zuiden is bijna iedereen er klaar voor. De pekskus voor carnaval liggen al klaar. Mensen hebben zelfs aan hun poedels en hun chihuahuas gedacht, hoorde Omroep Brabant. Verkleed je er vaker? Nou, niet zo heel vaak. Maar bijvoorbeeld met de kerst krijg ze dus ook een mooi kerstjurkje aan. En als het een beetje koud weer is, krijg ze dus een truitje aan als we naar buiten gaan. Dus, eh, Vieren jullie ook samen met haar carnaval? Ja, soms langs de optocht, dan eh, staat ze erbij. En nu helemaal in stijl natuurlijk. Ja, er is ook veel eh, te kiezen tussen die poedelpekskus. Van een Batman pakje tot aan rood kapje. en dan nog het weer. Vanavond is er in het noorden kans op sneeuw en vannacht gaat het overal regenen. Morgen begint bewolkt en nat, maar later kan de zon er nog even doorkomen. En wordt het ook wat warmer dan vandaag, tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevaretsveen 10 minuten oponthoud. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 10 minuten.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 Dan wordt besloten of ze langer worden vastgehouden. Bij de actie op de A50 werd afval in brand gestoken. De inlichtingendiensten van de politie hebben onterecht hele bevolkingsgroepen onderzocht. Ook kregen de diensten signalen over één verdacht persoon... dan besloten ze toch om een hele gemeenschap in de gaten te houden. Dat is een te grote inbreuk op de privacy van mensen, zegt de toezichthouder. Vorig jaar hebben bijna 230.000 studenten en oudstudenten extra afgelost op hun studieschuld. Dat is bijna een kwart meer dan in 2022. Volgens uitvoeringsorganisatie DUO komt dat onder meer door de renteverhoging per 1 januari.